Verder leverde de verkoop van aandelen ABN AMRO 1,3 miljard euro op. Dijsselbloem gebruikt de miljarden meevallen voor verdere aflossing van de staatsschuld. Verder komt er een loonsverhoging voor leraren, militairen, politiemensen en andere ambtenaren. Dat kost 330 miljoen. De verhoging is bedoeld als compensatie voor verhoging van de pensioenpremie. Bij is een begin gemaakt met het verstevigen van de Merwedebrug. De afgelopen tijd werden de werkzaamheden voorbereid. Begin vorige maand werden haarscheurtjes ontdekt in de draagbalken. De Merwedebrug is daarom sindsdien afgesloten voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat gaat de komende weken op 48 zwakke plekken stalen platen aanbrengen. En Rijkswaterstaat denkt dat begin december weer vrachtverkeer over de Merwedebrug mag rijden. Een Britse chef-kok moet levenslang de cel in voor de moord op vier mannen en een aantal verkrachtingen. Woensdag werd hij al schuldig bevonden. Mogelijk heeft hij veel meer moorden gepleegd. De politie doet nog onderzoek naar 58 onopgeloste moorden in de Londense homo-scene. De 41-jarige Stephen Port kwam met zijn slachtoffers in contact via datingsites zoals Grindr. Tussen juni 2014 en september 2015 sprak hij thuis met hen af waar hij ze drogeerde. Daarna verkrachtte hij hen en minstens vier mannen vermoorde hij. Dave Roelvink is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor heling van dure sieraden. Het Openbaar Ministerie had 240 uur geëist. Dave Roelvink stond met vier anderen terecht voor diefstal van onder meer juwelen en het stiekem filmen van een vrijpartij van Rolvink in een jacuzzi met de dochter van een miljonair. Drie anderen werden veroordeeld tot geldstraffen en taakstraffen. Eén verdachte werd vrijgesproken. Het weer nog, veel zon en een graad of 6. In het noordoosten mist en een graad of 3. Vannacht lichte vorst. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep al 8 kilometer. En verderop bij Roelof nee, bij Leidsendam nog eens 8 kilometer vanaf Roelof Arendsveen. Op de A16 is een vrachtwagen stilgevallen op de parallelbaan richting Breda. Daar begint nu wat file te ontstaan. Verder is de druk rond Utrecht. Op de A27 vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en Hilversum 4 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst al 9.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 De nummer 16 van dit uur. Little Mix is dit met de eh, Shout Out to My Ex. Vier weken in de lijst. En eh, vier plaatsen gestegen deze week. Hey, over een klein eh, half uurtje gaan we kijken naar de Nederlandse top 40.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 You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing. 13 eh, van eh, deze week. My Way van eh, Calvin Harris. En daarvoor hoorde je Sigala met John Newman. En Nile Rodgers met Give Me Your Love. Hey, wij gaan door met de nummer 12 van deze week.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 Eh, waarmee? <laughs> Nou, dat eh, zal ik je nog wel een keer vertellen. Dat ga ik nou niet doen. het is half ehm, vijf ondertussen alweer. Ja, het schiet alweer op. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Ja, we gaan de Nederlandse top 40 in eh, vogelvlucht eh, met je doornemen. Dan zullen we weer een eh, hoop overslaan, maar de belangrijkste halen we eruit. Uh, Shawn Mendes bijvoorbeeld, het staat helemaal onderaan in de lijst. Vorige week nog op 36, deze week op 40 met Treat You Better. die Ocean Mike Perry staat op 38. John Legend is nieuw binnengekomen op 37 met Love Me Now. Shout-out to my ex van Little Mix was vorige week nieuw binnengekomen op 39 in de Nederlandse top 40. Deze week staan ze op 35. En op 34 vinden we ook een nieuwe binnenkomen. Jonas Blue samen met Rai met eh, By Your Side. En dan gaan we even verder kijken. Five samen met Everjack Used to Have It All. De nummer 31 is dat. De nummer 28 is uh, First Man eh, met Overall. Nile Horn staat erin. Zeven weken lang alweer. Van 19 naar 27 gegaan deze week. Nou, dan gaan we even doorskippen naar de nummer 22. De Ray Shimmer samen met Gucci Mine met de eh, Black Beatles. De nieuw binnengekomen deze week, dus op 22. Eh, eh, even kijken, dat was het volgens mij met de nieuwe binnenkomers. Dan gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Rack Man staat op nummer 10 met het nummer Human. Clean Bandit samen met Champagne en Henry met Rockabye is nummer 9. En die is wel opmerkelijk, want vorige week nog op 23 eh, binnengekomen. Deze week dus al meteen naar 9 gestegen. Hailey Steinfeld met Starving staat op nummer 8. En Calvin Harris My Way op nummer 7. De nummer 6 eh, dan is eh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. De nummer 5 van deze week in de Nederlandse top 40 is Sean Mendes met Mercy. De Chainsmokers met Closer staat op nummer 4, vorige week nog op nummer 2. Blijven zitten op de derde plek is DJ Snake met Let Me Love You. De nummer 2 dan deze week, die stond vorige week nog op eh, nummer 8. En dan heb ik het over James Arthur met eh, Say You Won't Let Go.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 Eindelijk is hij uit de top 3 verdwenen. Ik ben eigenlijk daar best wel blij mee. En ja, eigenlijk doe ik dit met, met Justin. Maar ja, dat mag weer niet, hè. Kijk je zien. Dat gaan we maar niet doen. studio is alweer aan het eh, vollopen voor het eh, volgende programma. Nou ja, vol niet. Er zijn er maar twee van de drie. Dus het valt eh, best wel mee. Maar het, het, echtpaar gaat zo direct naar vijf uur het, het, de draaitafeltje weer overnemen. Straks meer. Hey, dit is de nummer vijf van deze week. Dit is Bruno Mars. Met 24 Karat Magic. Vorige week nog op een derde plaats. En deze week, nou, nu pas vier weken eigenlijk in de lijst. Dat wou ik zeggen. De nummer vijf, Bruno Mars. vinden op eh, internet, hè. Met eh, wortels en eh, weet ik wat allemaal. maar ja, dat hoort er schijnbaar bij. Euro Breakdown. Hey, we gaan bijna aan de top 4 beginnen van deze week. Maar niet voordat ik nog een leuk nieuwtje aan je heb verteld. Want Rita Ora was de, red, de reddende, hoort mij nou, de reddende <laughs> engel voor Chris Martin. Die tijdens zijn eigen tournee simpelweg niet werd herkend. Nou, soms heb je je eigen concert niet in de hand. Nou, dat gebeurde een paar jaar geleden ook bij Chris Martin. Beveiligers wilden de leadzanger niet eh, toelaten bij een Coldplay-show. Nou, Rita Ora was eh, bij het eh, hilarisch moment en vertelde erover aan BBC Radio 1. Hij probeerde niet eens uit te leggen wie hij was, maar vroeg gelijk... Rita heeft haar pasje, mag ik met haar mee naar binnen? Nou, Martin had namelijk zijn pasje binnen laten liggen... en het toeval trof dat Rita Ora daar het voorprogramma deed. Nou, de Britse band is weer bezig met het opnemen van nieuwe nummers... Het laatste album van de band, van de band The eh, Headful of Dreams kwam eh, eind 2015 uit. En er waren geruchten dat dit het laatste album eh, van de band zou zijn. Maar gelukkig kunnen de fans nu rustig ademhalen met een EP e die op de planning staat voor 2017 alweer. Nou, ik ben benieuwd of die in 2017 ook meteen weer de hitlijsten gaat bestijgen... zoals de vorige album de singles daarvan allemaal wel hebben gedaan. hey, wij gaan de nummer 4 draaien voor deze week. Nummer 4 is uh, eentje die is uh, blijven zitten.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 het is kwart voor vijf. Betekent dat we naar de top 3 gaan van deze week. En daarna zal het stokje worden overgenomen door de familie Kraaienstein. Nou familie, het eh, gezellige echtpaar die alleen maar aan het ruzie is eigenlijk. Nee, ze zei eigenlijk net dat ze nog nooit ruzie hebben gehad. Nog nooit eigenlijk ruzie. Ik zeg nou, weet je daar wat we erover hebben? Zal vandaag gebeuren tijdens deze uitzending. Want ze missen hun chaperone Hans. Hans is er niet. Die zit ergens in, eh, ja, in de kerstboom eh, te vlieren fluiten of zo. Dus ik weet het ook allemaal niet. Hey, uh, de top 3 van deze week gaan we beginnen. Maar niet voordat we luisteren naar hoe die er vorige week uitzag. Nummer 3. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week dus... Um, uh, hoe heet die nou? <laughs> Bruno Mars met uh, eh, 24 Karat Magic. Op twee vorige week stond een mooie plaat. DJ Snake samen met, nou ja, je weet wel met wie. Met Let Me Love You. En op nummer 1 vorige week Robert Williams met Love My Life. Deze week op nummer 3 een plaat die ja, in mijn persoonlijke favorieten zit de Euro Breakdown.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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. nummer 3 van eh, deze week. Pentatonics met eh, Halleluja. Hallelujah. Afkomstig van een eh, laatste kerstalbum. En dan maakt het eigenlijk officieel de eerste kerstnummer van... die in de lijst staat dit jaar. Voorgaande jaren was er toch zelfs Mariah Carey weer erin geweest en dat soort onzin. Maar nou was dit eigenlijk de eerste kerstnummer in de lijst der lijsten. Even we gaan snel door met de nummer 2 van deze week. En die is in handen van uh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. We staan met uh, Kendrick Lamar... Ik kom niet eens meer uit mijn woorden, joh. Dat is Kendrick Lamar met uh, The Greatest. deze week en vorige week. Robbie Williams met Love My Life. Hey, 26e jaargang aflevering 47 van eh, vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2016 zit er weer op. deze week hadden we 10 stijgers, 16 zittenblijvers, 12 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Looney Tunes met Burn It Down en Alicia Cara met Scars To Your Beautiful zijn nieuw binnengekomen in de lijst. We hebben gedag gezegd tegen Alvarez Soler en Charlie Poet. Hey, eh, volgende week zijn we er gewoon weer tussen 3 en 5 met de top 40 van Europa.